3 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Ten noorden van Parijs is een man opgepakt. De Franse politie onderzoekt of hij betrokken is bij de aanval op militairen van vanochtend. Bij de politieactie zou zijn geschoten, waardoor de arrestant gewond zou zijn geraakt. Agenten lieten de auto stoppen terwijl ze zochten naar de dader van de aanval met een auto. Vanochtend reed in een voorstad van Parijs een man met zijn auto in op een groep militairen. Daarbij raakten zes militairen gewond, van wie drie ernstig. Volgens de Franse autoriteiten was het een bewuste actie van de bestuurder. Opnieuw hebben melkveehouders die naar de rechter waren gestapt... omdat ze het niet eens zijn met de nieuwe fosfaatwet van de rechtbank gelijk gekregen. Het gevolg is dat de wet voor een aantal boeren voorlopig mogelijk niet geldt, meldt Omroep Brabant. Nadat het melkquotum twee jaar geleden werd afgeschaft... hebben veel boeren geïnvesteerd in uitbreiding, maar daardoor steeg de hoeveelheid mest. Daarom kwam de regering met regels waardoor de veestapel weer moest worden teruggebracht. De gouverneur van het Amerikaanse eiland Guam heeft de inwoners verzekerd dat het eiland veilig is. Hij reageerde op het dreigement van Noord-Korea om een aanval uit te voeren op Guam. Dat ligt in de Stille Oceaan op zo'n 3500 kilometer van de Noord-Koreaanse kust. De dreigende taal van Pyongyang volgt op uitspraken van president Trump. Die zei dat Noord-Korea te maken krijgt met vuur en woede zoals de wereld dat nog nooit heeft gezien. Als het de VS blijft bedreigen. Volgens de Belgische regering was vorig jaar november al duidelijk dat er in Nederlandse eieren fipronil kon zitten. De minister van Landbouw zei in een debat over de eiercrisis dat Nederland daar niks over heeft gezegd. Ook vindt hij dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit veel eerder informatie had moeten geven over de fipronilbesmetting, omdat de Belgische regering dan eerder had kunnen optreden. Het weer bewolkt, maar ook af en toe zon. Eerst buien in het noordwesten, maar later ook op andere plaatsen. Het is 19 tot 22 graden. Ook morgen buien, vooral in het zuiden, maar ook af en toe zon en het wordt een graad of 20.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 Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. I, oh, I, oh, I, oh, I.